uur. Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Australische politie heeft een jongen van 16 doodgeschoten... die iemand met een mes had aangevallen. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de jongen online geradicaliseerd was. De tiener had kort voor de aanval zijn actie via het noodnummer aangekondigd. Toen hij met een mes op agenten afrende, werd hij doodgeschoten. In het zuiden van Brazilië zijn tot nu toe 55 mensen omgekomen door het noodweer. Bijna 70.000 mensen zijn geëvacueerd. De watersnood in de deelstaat Rio Grande do Sul is ontstaan door zware aanhoudende regenval. Wegen en bruggen zijn weggespoeld en enkele dammen dreigen het te begeven. Het Nationale Bevrijdingsvuur is vannacht traditiegetrouw ontstoken in Wageningen. Dat gebeurde bij Hotel de Wereld, waar het aan het eind van de oorlog werd onderhandeld over de Duitse capitulatie. Estafettelopers brengen de vlam naar honderden gemeenten om onder meer het vuur bij de bevrijdingsfestivals aan te steken. Vier mensen zijn aangehouden tijdens de nationale herdenking in Amsterdam. Drie van hen waren demonstranten die aandacht vroegen voor de politieke situatie in Oeganda. De andere was een 24-jarige man die in een livestream op TikTok zei de orde op de Dam te willen verstoren. Schilder en beeldhouwer Frank Stella is overleden. De Amerikaanse kunstenaar is vooral bekend van zijn opvallende zwarte schilderijen... Die bestaan uit abstracte vormen. In Nederland is een groot kunstwerk van hem te zien in de haven van Harlingen. Frank Stella had kanker. Hij is 87 jaar geworden. En Max Verstappen was gisteravond de snelste tijdens de kwalificatieronde van de Grand Prix van Miami. Daardoor start hij vanavond vanaf pole position. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace van de Formule 1. Het weer, vanochtend vooral in het noorden nog regen. In de loop van de dag klaart het overal op en wordt het tot aan de avond zonnig en droog bij 14 tot 17 graden.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 monkey see, monkey do, right beside a riverboat gambler. Erotic images <laughs> float through my head. Say I wanna be a midnight rambler. Quickly, but quickly the blood races through my me love, for wishing well to kiss and tell.